Bijbelverhalen? Ja, ja. Dus wat dat betreft ken je alle verhalen? Ja. ja. ja. En psalm 23, maar hoe kom je dan op die psalm? Ja, dat weet ik ook niet. Die heeft God mij gegeven. Kijk, <laughs> ja, nou, ik denk het ook. Ik <laughs> denk het ook. Geweldig. Willemijn, eh, jij eh, loopt die stage. En dan hoor je die, die eh, collega's hier praten. Die hebben het over werken bij. En jij gaat zo meteen weer terug naar de Christelijke Hogeschool in Ede. En je loopt hier ook nog maar net. Maar heb je een idee, zou het kunnen zijn dat je misschien straks toch weer zo'n sollicitatieformulier instuurt of zo? Ja, dat zou goed kunnen. <laughs> ja, ik, eh, ik kom natuurlijk dan weer van een christelijke school. En dan heb je wel zoiets van, ja, ga ik dan weer bij een christelijke organisatie? Dan blijf ik wel heel erg eh, in eh, het christelijke hangen. Maar juist hier merk ik ook dat, dat we juist midden in de wereld zitten. Omdat... er juist een geestelijke strijd gevoerd wordt. En daarom denk ik wel dat ik terug, terug zou willen na zo'n stage. Het is natuurlijk nog even afwachten. Nou, we zullen het zien. En jouw favoriete bijbeltekst? Ehm, ik heb je bij je naam geroepen, je bent van mij. En hoe eh, ben jij bepaald bij die tekst? Eh, nou goed, ik, eh, ik heb dat vaker terug horen komen in een preek. En ja, dat, dat was echt naar mij. En ja, ik, ik heb daar ook amen op mogen zeggen, zeg maar. Geweldig. Ja. Nou, ik eh, dank jullie voor je openhartigheid, voor je komst ook. Wilt u nou nog meer weten over het werk van De Hoop? En misschien wilt u solliciteren? Onze website is www.dehoop.org. U kunt ook bellen voor vragen, opmerkingen, als u meer wilt weten over ons werk. En ons telefoonnummer is 078 6 3 x 1 3 x 2. Bedankt voor het luisteren af te kicken van mijn verslaving. Ja, natuurlijk in een depressie. Aan cocaïne. Ja, 13 jaar lang. Identiteitsvragen. Mijn lichaam schreeuwde om heroïne. Ik zit hier ook voor eetverslaving. Werk van de verslavingsveling. Steun het werk van de hoop. Maak uw gift over op Giro 38 38 38. Of kijk op dehoop.org. Dank u wel.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 De man zou in de jaren 90 regelmatig op kosten van een omstreden zakenman het Amsterdamse bordeel Jap Jum hebben bezocht. In ruil daarvoor regelde hij van alles voor die zakenman. Zo schreef een Belgische krant afgelopen weekend. Zo zou hij hem hebben getipt over belastingcontroles. Nu heeft de oud-officier van Justitie een topfunctie bij de Verenigde Naties. Minister de Klerk van Justitie wil weten hoe hij die functie heeft kunnen krijgen... en wat precies zijn relatie met die omstreden zakenman is geweest. De Tweede Kamer wil opheldering over de bonus die oud-minister Zalm kan krijgen als topman van ABN AMRO. Zalm krijgt een bonus als het hem lukt om ABN AMRO en Fortis succesvol samen te voegen en met winst te verkopen. Bos had gezegd dat de bonus maximaal een half jaar salaris is. Sommige Kamerleden realiseerden zich niet dat het geen eenmalige bonus is, maar een bonus per jaar. Het bedrag kan oplopen tot anderhalf miljoen als Salm ABN AMRO met 15 miljard euro winst verkoopt. En twee jaar daarna blijkt dat de bank in goede handen is gekomen. De Kamer wil weten wat precies is afgesproken. Een woordvoerder van Bos zegt dat bonussen altijd per jaar worden berekend en dat er ook een maximum geldt van vier jaar. Als hij een vijfde jaar ook succesvol is, krijgt hij niets. Alle drie de locomotieven die betrokken waren bij het ongeluk bij Barendrecht zijn geborgen. De legertank die de locomotieven moest lostrekken heeft die klus vandaag afgerond. De tank was nodig omdat de locomotieven boven op elkaar lagen en klem zaten onder een viaduct. Een kraan kon er niet bij. Het opruimen en herstelwerk gaat nog dagen duren. Het goederenvervoer bij Barendrecht is de komende dagen nog gestremd. Sinds vanochtend rijden passagierstreinen wel weer volgens dienstregeling langs Barendrecht. Dan nog het weer, wolkenvelden en nog wat lichte regen. Vannacht wordt het droog bij 13 graden. Morgen wolkenvelden, vooral in het noordoosten lichte regen. In het zuidwesten kans op zon. Het wordt dan 18 graden. Dit was het. Je weet niet wat je hoort.

want you to be the first thing that I see. I want to wake up with you. I want to lay by your side, baby. I want to feel every beat of your heart. And throughout the night, I want to hold you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

music to my soul.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 花。 adesso sei tutto ciò che trovo io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 that I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 gaan we slapen en morgen zien we wel. Maar de dingen in de kamer zouden leven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 to you